Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De rechtbank heeft het misdaadduo Antonio Marcos van der P. en Enise B. celstraffen opgelegd van 16 en 12 jaar. Het duo pleegde vorig jaar februari een aantal inbraken en gebruikte daarbij veel geweld. Een man die in zijn buik werd geschoten overleefde dat maar net. De rechtbank vond het bewijs tegen Van der P. veel sterker dan het bewijs tegen zijn vriendin B. Daarom krijgt hij 16 jaar en zij 12 jaar cel. De straf voor Van der P. is gelijk aan de eis van het OM. Voor zijn vriendin valt de straf twee jaar lager uit. De advocaten van het duo zeiden de strafeis buitensporig te vinden... en noemden hun cliënten niet extreem gewelddadig. Een van de verdachten van de moord op een Syriër afgelopen november in Noord-Brabant heeft een bekentenis afgelegd. De verdachte, ook een Syriër, heeft verklaard dat hij de man heeft vermoord en in brand heeft gestoken. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. Het verbrande lichaam van het slachtoffer van 46 werd in november in een bos in Bokstel gevonden door een voorbijganger. In de zaak zit ook nog de vrouw van het slachtoffer vast. De mannelijke verdachte zei dat de vrouw niets met de moord te, te maken heeft. Beide verdachten werden twee maanden geleden opgepakt. Uit Jemen komen berichten dat de buitenlandse troepen aan land zijn gegaan in de haven van Aden. Het is niet duidelijk welke nationaliteit ze hebben en waar ze vandaan komen. Een coalitie van Arabische landen voert al dagen luchtaanvallen uit op Houthis die steeds meer terrein lijken te winnen. Saoedi-Arabië heeft al gezegd dat het eventueel grondtroepen stuurt. Het weer geregeld zon, ook nog enkele buien. Vanmiddag is het ongeveer 9 graden en er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Morgen eh, in het noorden en oosten droog met nu en dan zon.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 waarvan de eerste twee uur bestemd zijn voor Matchbox. Tweede jaargang nummer 21. Hartelijk dank nog even aan eh, Ruud en Dolly voor de afgelopen twee uur ZFM Luncht. En morgen komt dat programma gewoon weer langs. We hebben vandaag twee uur lang heerlijke muziek in Matchbox. We beginnen zo meteen met de Traveling Wilburys. Daarna Julie Driscoll, Brian Auger en de Trinity. En ook nog Eric Clapton. Dus heel veel goeds in de eerste 10 minuten. Veel plezier. Julie Driscoll, Brian Auger en de Trinity... met de opvolger van This Wheels on Fire, Save Me. En we begonnen met de Traveling Wilburys van hun eerste cd... Traveling Wilburys nummer 1, Handle With Care uit 1988. Dan gaan we naar een album van 10 jaar geleden, 2005... het achttiende e album van soloalbum van Eric Clapton, Back Home. En in dit nummer wat we gaan draaien, So Tired... gaat hij even in op eh, de problemen die hij ondervindt bij het... Eh, verzorgen van kleine kinderen. So tired. Zorgen van kinderen, kleine kinderen, baby's. Dat valt allemaal niet mee. Daddy won't change a nappy. Thank God mommy's a natural. Dat was de openingstrack van een album Back Home van Clapton. En het heette So Tired uit 2005. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 2 april 1965. Vier nieuwe binnenkomers. En dit is de eerste nieuw op 36. Martha Reeves en de Vandellas. Nowhere to Run. op 36 Martha Reeves en de Vandellas met Nowhere to Run... opvolger van Dancing in the Street. Vier plaatsen hoger op 32 de Baron Knights... en die hebben hun bekendheid te danken aan eh, de parodieën die ze maakten op bekende hits. Hun eerste hit was Call of The Groups Part 1 en Part 2... en een tweede was Pop Go The Workers... met onder andere eh, parodieën op Little Red Rooster en Baby, Baby Love van de Supremes... Hier nieuw op 32 de Baron Knights. was collapsing, the groups would all go spare. They could have trouble finding jobs. They're searching everywhere. If the groups had to go back to work, what would the Rolling Stones do? Imagine them arriving late, the full moon wouldn't half create. You can't have your cake and eat it. meeting on Friday. Too late to collect my pay. The boss began to moan. I got fired the following day. Some of the female groups could get married housewives they become. They could sit at home all day and hope their husbands earn their pay. We've heard from them that it's not much fun. bike in in the rain the rain So keep buying all our records Then we won't clock in again Part 1 van Pop Go The Workers en dat waren de Baron Knights. En zij kwamen nieuw binnen op 32. De volgende nieuwe staat op 29 en is de vierde hit. En van de vier de minst grote hit van de Kings. Na You Really Got Me en All Day and All of the Night... and Tired of Waiting for You, allemaal één of nummer twee, kwam een nummer 17 als een beetje een koude douche voor... Everybody's Gonna Be Happy. Everybody be happy, as happy as you and me. Cause I know, I know. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know see you walking down the street. Well, it makes me happy to see you walking. It makes my life complete. Cause I love, I love. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. And everybody's gonna be happy. It's me, you and me, my love. Everybody between you and me, my love, and I know, I know, and I know that you and me, and I know that you and me be happy, happy as we can be, cause I know, I know, come on baby, let me tell ya, all the things I wanna see, come on baby, let me tell ya, all the things I wanna see, and Everybody's gonna be happy. which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy. which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy. Push me to me, my love. Everybody's gonna be happy. Push me to me, my love. And I know, and I know. Nou, niet everybody was happy met eh, deze plaat van de Kings. Een nieuw op nummer 29, Everybody's Gonna Be Happy. Dan krijgen we nu de hoogste nieuwe binnenkomer. En die komt van de Supremes. Stop in the name of love. En dan ben je meteen... De klapper van de week. week, week. Eh, Cliff Nobles samen met eh, zijn groep en zij speelden The Horse, de tune van de Veronica Drive-In Show. Gaan we naar de jaren 70, naar die van eh, The Glitter and the Glamour Rock van The Sweet bijvoorbeeld. Hier is Little Willy. Little Willy van de eh, The Sweet, geschreven natuurlijk door Chin en Chapman. En de titel, ja, die mag je interpreteren zoals je zelf wil. Ehm, we zijn toe aan de tip van Willem. <laughs> en dat wordt niet de plaat die hij had uitgezocht. Dat heb je als je de verkeerde cd's meeneemt. Dan krijg je hele andere dingen. Ehm, hij heeft eh, even een kleine suggestie gedaan voor eh, een nummer wat op die LP of CD staat... die ik wel had meegenomen. Dat is de LP... Ehm, Sergeant Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dus in plaats van de tip die hij eigenlijk in gedachten had... krijgen we nu Lucy in the Sky. En de tip van Willem van deze week die gaat naar de volgende week. The Beatles. Picture yourself in a boat on a river... with tangerine trees and marmalade skies... Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. to see van Willem die stond op eh, Magical Mystery Tour. Die heb ik dus niet meegenomen. Ik had Sgt. Pepper meegenomen. En daar stond Lucy in the Sky with Diamonds op. Ook niet slecht. Maar die van Willem die blijft dus staan, eh, de tip van deze week, die blijft staan voor de volgende week. We gaan van heel erg goed naar eh, iets anders heel erg goed van Simon Garfunkel. It is My Little Town. Goedemiddag. I know that I'm having just as you. I know that. feeling Van het album eh, Ogden's Not Gone Flake waren dit eh, de Small Faces met Afterglow. Eh, we gaan nu even naar een iets lagere versnelling, ook een iets andere soort muziek. Een soort muziek die Lon Ritchie in de jaren 80 bekend maakte. Hier is Love, Oh Love. Show the world and all its people All the wonders love Give us strength and understanding. Give us all one song to sing.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 us then. Oh. falling down. No more children off to war. If we search in our hearts, all this suffering will be. breathe Love, oh love. Dat was eh, Lionel Richie met een van zijn grote successen. Als ik de naam Les Paul en Mary Ford laat vallen... dan denkt iedereen, oh, einde programma. Maar nee, ze zitten nu wel aan het eind van het eerste uur... maar we draaien een heel leuk nummer van ze. Niet eh, Bye Bye Blues, maar uit 1954... I'm a fool to care. I'm a fool to care. When you treat me this way. I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. I'm a fool to cry. When you tell me goodbye me so blue when you were untrue. I'm a fool to care. I know I should laugh and call it a day. If you went away, I'm a fool to care. When you don't care for me, so why should I pretend? Ford en I'm a Fool to Care. Eh, we gaan naar een andere zangeres, maar dat is er eentje met een heel andere oeuvre. Emmylou Harris. Ze is vandaag jarig, maar daarom staat ze niet op de lijst, want dat eh, stond zo voordat ik dat wist. Van haar eh, LP Luxury Liner, een compositie van Chuck Berry, Celavi, ofwel You Never Can Tell. Van de LP Luxury Liner was dit Lou Harris en You Never Can Tell uit 77. Jawel, gaan we toe eh, naar de laatste plaat.